Lot met het NOS Journaal. In het noordwesten van Kazachstan zijn bijna 50.000 mensen geëvacueerd... na een damdoorbraak in de rivier de Oeral in buurland Rusland. Verschillende Russische nieuwsmedia melden dat de doorbraak het gevolg is... van achterstallig onderhoud aan de dam. Er zijn tot nu toe drie doden aangetroffen. Duizenden huizen zijn onbewoonbaar. De president noemt de overstroming een van de ergste natuurrampen... in de afgelopen 80 jaar. In tien regio's van Kazachstan is de noodtoestand uitgeroepen. Een delegatie van Hamas reist morgen af naar Cairo voor besprekingen over een staakt het vuren. Hamas gaat hiermee in op een uitnodiging van Egyptische onderhandelaars, zegt de beweging in een verklaring. Hamas eist onder meer een permanent bestand, terugtrekking van het Israëlische leger uit Gaza en uitwisseling van Palestijnse gevangenen en Israëlische gijzelaars. Partijleider Omtzigt van NSC heeft de leden op het eerste partijcongres verzekerd dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over de formatie. Hij stelt dat de partij koers houdt. Dat zei hij naar aanleiding van een motie van een partijlid om zo min mogelijk concessies te doen aan de PVV. Over de stand van de onderhandelingen met BBB, VVD en PVV wilde hij verder niet veel kwijt. Het is met een maximum van 24,1 graden in de beeld vandaag... de warmste 6 april ooit gemeten bij het KNMI. Het vorige dagrecord in de beeld stond op 23 graden en dat was in 2020. In het oosten en in het zuiden van het land werd het vandaag zelfs boven de 25 graden. In de eredivisie bleek PSV een maatje te groot voor AZ. De ploeg won thuis met 5-1 van AZ. Met nog vijf duels te gaan hebben de Eindhovenaren 12 punten meer dan de nummer 2 Feyenoord. Eerder vanavond verloor Sparta de thuiswedstrijd van Heracles. Het werd 2-1. En het weer. Vanavond en vannacht kans op een enkele bui. Het koelt af naar 12 tot 14 graden. Morgen is het droog, wisselend bewolkt en het wordt 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen rijdt het nog langzaam over de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Baden. 8 kilometer met een half uur vertraging, want na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht.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 Dan zou je denken van, dat is toch oud? Nee, ze hebben een nieuw plaatje. Nou ja, nieuw. Een nieuwe remix hebben ze gemaakt. De jamming eh, gemaakt door Fisher. Die extended rework. Maar eerst hoor je hier eh, Injected. Een, eh, een, een, beetje onbekende DJ. Maar voor een lol remix hij platen. En hij heeft Fateless Insomnia gemaakt. Een remix voor 2024. En ik vind hem lekker. Beetje jeugdsentiment. We gaan hem nu voor je draaien. Hier op van Zandvoort. Een hele goede avond. here on the Nightwalk main stage. Saturdays 9 to midnight on your number one. We're jumping, we're jumping, we're jumping, we're jumping, we're jumping, we're jumping, we're jumping, we're jumping, we're jumping, we're jumping, we're jumping, we're jumping. DJ Mario Zanfort. Playing all the hits on ZFM's Nightwalk. klassieker volgens mij, ik benen van Beste Forte. Dat was eh, de Coney Island Rhythm Band en Jerkboy met Dancing Down the Path. CFM Zandvoort, The Nightwalk. Ik heb nog een beetje shownieuws voor je. Maan, die eh, werkt aan nieuwe muziek en slaat de komende festivalzomer slaat ze over. De zangeres laat weten dat ze zich op nieuwe muziek gaat focussen. Festivalshows in de zomer sla ik daarom over. Na het lied eh, Stiekem, dat de 27-jarige Maan in 2022 uitbracht met Goldpad was het even stil rondom de zangeres. Hebben jullie me gemist? Schrijft de zangeres op Instagram, waar ze deze week al haar foto's verwijderen. Afgelopen tijd de vrijheid genomen om te zoeken en vinden wat ik wil gaan maken. Mezelf herontdekken en af en toe eh, tasten waar acht jaar muziek me heeft gebracht. Ze heeft hij die tijd gevonden wat ze zocht voor maand. Een nieuw area, nieuwe muziek. En eh, komend jaar ga ik hier aan werken. En dan ga ik geen festivalshow spelen deze zomer zien jullie daarna weer gewoon stay tuned. Eh. dus eh, ja, we zijn benieuwd wat, eh, wat het gaat worden. Dus ze is druk bezig met muziek. Dus dit jaar ga je er waarschijnlijk... Maar ja, dat zegt niks, hè. Voor het weet staat ze toch weer op het podium. En de jury heeft afgelopen dinsdag twee man geschuldigd bevonden. Niet beschuldigd, maar schuldig bevonden... aan de moord op de Amerikaanse DJ Jam Master Jay. Die was lid van de bekende rapformatie Run DMC... Die in 2002, eh, meen ik, eh, doodgeschoten werd in eh, natuurlijk New York. Het gaat om de peetzoon en een jeugdvriend van Jam Master Jay. Wie zijn echte naam Jason Michelle was. De jury acht bewezen dat ze toen de 37-jarige DJ, op 30 oktober 2002 neerschoten. In is opnamestudio in de wijk Queens. Dus eh, ja, eh, eh, we gaan het afwachten. Maar misschien is dat dan ook weer helemaal opgelost. Dus Run DMC, ik weet niet of je ze kent, maar ja, ze hebben helemaal goede muziek gemaakt. Moet je even googlen. Ga even naar YouTube bijvoorbeeld of Spotify. En toets dan in Run DMC. En dan kan je een beetje horen wat uh, Jam Master J allemaal maakte met zijn band Run DMC. CFM hem de club weer veel te veel. Het is tijd voor muziek. Daar zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond, de eerste zaterdag van de maand maart. Wat dacht je van Dr. Pepper? Met Ain't No Fool. Je hoort de Angelo Ferrari Extended Remix. house music, world renowned DJs in the mix, and a 411 on where the party's at.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 The music was powerful. Amazing. I couldn't believe what I heard couldn't even touch the piano. muziek van 68 eh, Deep. Noemen ze tegenwoordig garage muziek. En eh, je hoorde Hot Night. En daarvoor Angelo Ferrari met Sexy Choice. Zijn laatst verschenen hit eh, wat betreft de nieuwe plaatjes.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 Ga lekker met het gezin op vakantie een weekje. Maar vanavond is hij er weer hoor. Raimundo. En vanavond heeft hij uitgenodigd Juventus en Jetro Galou. En de MC is Heights. Vanavond dus in de Escape. Het wekelijkse feestje Brainwash als we doorlopen, komen we bij Club Air. En daar ben je vanaf 11 uur welkom tot 5 uur in de ochtend met Throwback Presents KM. En voor meer informatie eh, check eventjes eh, de website, afgekort thrwbck.nl. En het is natuurlijk eh, hip-hop en RB, KM Live. En supported by Dames Zero Dix Chai Dian, Sam van der Kuil en Show Bangers. En Area 2 is hosted bij Afro Vanavond dus in Club Air. Throwback Presents KM. En nog een wekelijks feestje. Encore in de Melkweg in Amsterdam. Vanavond uh, Encore, zonder extra thema. Begint rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. Dat is natuurlijk de home of hip-hop en RB. Voor meer informatie aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. En wie kan je verwachten? Lee Mills, Prime, OTB Dels en MK en dat is hosted bij Nana. Vanavond dus eh, in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. En vandaag een eh, groot feest in de, de Ziggo Dome. Vanavond Doodland Daddy No. Amsterdam 2014. Begint op 10 uur en duurt tot 6 uur in de ochtend in de Ziggo Dome. En voor meer informatie dldk.com of gewoon even kijken op ziggodome.nl. Met onder andere Hardwell, Blaster Jacks, Dimitri Vangelis en Wyman. Lucas en Steve, Nicky Romero, Radical Redemption, Soundrush, Support, Toby Romero Janeiro. Vanavond dus eh, in de Ziggo Do La Darino 2024. De eerste grote in, eh, in de zigodom voor dit jaar 2024. En tot zover ook de update. Ik veel in Velsenveld. Het is tijd voor muziek. Want daarvoor zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd.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 En natuurlijk op de indoor festivals. Deze week op 10, Barai en Denim Audio met Make Me in de Frank Risotto Extended Remix. Op 9, Cassim met Love Desire. Op 8, Mochak met Jealous. Op 7, Fisher and Attic met Take It Off. Op 6, Sherman Alossi met You Got Me. Op 5, Frank Rizzardo en uh, Carrie Melin met Make My Body Move. Op 4 Fisco Deep en Tracy K met The Cure and The Cars in de Idris Elba Extended Remix. Op 3 deze week Mark Knight, Katie Brown en James Her en Woo met Turn Me Deeper. Deze week op 2 War met Low Rider in de Kyle Watson remix. En deze week nog steeds op 1. Nick Morgan met Zoek Part 3. Ik heb hele andere muziek voor je. M. Zandvoort The Nightwalk met Now Tap One. En Van met Real Love. Be happy. Take my hand if you want real love. Put your body, hold my body. Now take my hand if you want real love.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 Ik weet niet of je hem al gezien hebt. Vorig jaar eh, draaide hij in de bioscoop. Voor mij draait hij ook nog. Nu dat je misschien nog mazzel hebt dat hij eh, in de bioscoop draait. anders kan je natuurlijk gewoon kijken op eh, een van de streamingdiensten. En daarvoor horen we Tap One en Fun 8 met Real Love. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zo meteen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië, het DJ voor Nu nog even muziek, wat dacht je van Pastel met Samba Daru? Ik zeg tot zometeen na de break. Walk Main Stage. The best new tracks in house, tech house, and more.